Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het hoofd van de rampenbestrijding op het Hawaïaanse eiland Maui is opgestapt. Hij geeft aan om gezondheidsredenen te vertrekken. Maui wordt getroffen door een reeks hevige natuurbranden. De rampenbestrijdingsdienst kwam eerder onder vuur te liggen... omdat het waarschuwingssysteem op het eiland niet werd ingeschakeld. Volgens het vertrekkende hoofd van de dienst was dat bewust... omdat het volgens hem geen zin had. Het dodental van de natuurbranden staat op 111... Duizenden mensen op Maui zijn dakloos geraakt. Winkeliers hebben in het tweede kwartaal van dit jaar minder spullen verkocht. Wel hebben ze meer omzet gemaakt. dat komt volledig door prijsverhogingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet in de voedingsmiddelensector groeide met bijna 10%, terwijl het aantal verkochte producten met 3% daalde. Het aantal faillissementen in de detailhandel is ook afgenomen. Vrachtschip Jozef Schulte is aangekomen in de territoriale wateren van Turkije. Het vrachtschip vertrok woensdag uit de haven van Odessa in Oekraïne... waar het zo'n anderhalf jaar geleden strandde door de oorlog. Op het schip staan ruim 2000 vrachtcontainers. Het is het eerste schip dat gebruik maakt van de corridor die Oekraïne heeft ingesteld. Rusland heeft niet gezegd of ze de corridor respecteren. Turkije gaf gisteren nog een waarschuwing af aan het Kremlin nadat een ander vrachtschip werd beschoten door een Russisch patrouilleschip. Bij een aanval van gewapende milities in Nigeria zijn zeker 25 militairen omgekomen. Bij de reddingsoperatie stortte vervolgens ook een helikopter neer... waarbij nog eens 11 mensen om het leven kwamen. Volgens het leger ging het om een hinderlaag. Het weer bewolkt, maar het blijft droog.